Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen bij luchtaanvallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Nog eens 24 inwoners zouden gewond zijn geraakt. Israël voerde vannacht weer aanvallen uit. De luchtmacht zegt dat cruciale infrastructuur van de revolutionaire garde is aangevallen... maar volgens hulporganisaties werd ook een woonwijk in Teheran geraakt. In het noorden van Frankrijk is een hoge snelheidstrein op een vrachtwagen gebotst. De machinist kwam om het leven en 27 mensen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang ten zuiden van Lille. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij maakte de vrachtwagen deel uit van een militair konvooi. Het treinverkeer ligt er voorlopig stil. In Zeeland is bij een crash met een sportvliegtuigje iemand om het leven gekomen. Het toestel kwam neer in een weiland naast de A58 in de buurt van Middelburg. Op beelden is te zien dat het toestel in delen in het weiland ligt. Slechts een kwart van de festivals gebruikt herbruikbare drinkbekers... concludeert de inspectie na onderzoek. De sector mag sinds 2024 geen plastic bekers en verpakkingen meer gebruiken... tenzij er een uitzondering is aangevraagd. Ze krijgen die uitzondering als festivals de verpakkingen ook weer grotendeels inzamelen voor recycling... maar volgens de inspectie doen veel organisaties dat niet. De inspectie gaat daarom dit jaar controleren op het gebruik van wegwerpbekers. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. De afgelopen winter zijn in Europa veel meer mensen om het leven gekomen door lawines dan de afgelopen jaren. In de, Alpine, in de Alpen waren het de afgelopen seizoen zeker 136 mensen. Vorige winter waren dat er nog 70. Ook afgelopen weekend waren er nog enkele ongelukken. Gemiddeld vallen in Europa elk jaar zo'n 100 doden door lawines. Het weer volop zon, maar weinig wind. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Dan wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Is it me or is the band getting bigger? explosivno. On baseline, Martina Nanishkamp. On baseline, Alzivno. On baseline, Alzivno. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, okay. Get married. Here I am. She should get married. Here I am. Married.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 en zouden twee politieagenten gewond zijn geraakt. Op beelden van het persbureau Reuters zijn schoten te horen... en is een politieagent te zien die zijn wapen trekt en dekking zoekt. Ten zuiden van de Noord-Franse stad Lille is een snelheidstrein op een vrachtwagen gebotst. De machinist kwam om het leven en 27 mensen raakten gewond. De afgelopen winter zijn in Europa veel meer mensen om het leven gekomen door lawines dan de afgelopen jaren. In de Alpen gaat het dit afgelopen winterseizoen om zeker 136 mensen.